van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eerder dit jaar zei John de Mol in de Boos-uitzending over de misstanden bij The Voice... dat hij in april 2019 hoorde dat er wat speelde bij de talentenjacht. De vrouw trok in 2018 al aan de bel, maar zegt dat ze te horen kreeg dat ze de zoveelste is. We weten trouwens niet om wie het gaat. Of ze aangifte gaat doen, weet ze nog niet. De EU wil dat we gaan stoppen met gas uit Rusland. Daarom zijn er een bol plannen gemaakt die ervoor moeten zorgen dat mensen minder energie verbruiken. En dat als je energie gebruikt, dat het dan duurzaam wordt opgewekt. Bijvoorbeeld met zonnepanelen of windmolens. Dat gaat een hoop kosten, zegt correspondent Kisia Hekster. Ambitieus en ook kostbaar de plannen, want er is ongeveer, hou je vast, 300 eh, miljard euro voor nodig. Maar de commissie die zegt daarbij, dat klinkt veel en dat is ook veel, maar we geven nu ieder jaar 100 miljard uit vanuit de Europese Unie aan Rusland. En dat hoeven we dan straks niet meer te doen. Max Verstappen en zijn collega-coureurs hebben dit jaar een extra vrije dag. De Grand Prix van Rusland ging sowieso al niet door vanwege de oorlog in Oekraïne. Nu heeft de Formule 1 besloten om geen vervanging te zoeken... omdat de planning te ingewikkeld wordt. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, dus veel mensen haasten zich gauw naar het terras. Hartstikke goed voor de horeca, die na corona wel weer wat omzet kunnen gebruiken. Maar ook aanpoten, er is namelijk een tekort aan personeel, merken ze ook bij deze strandtent in Den Haag. Het rooster op het strand is best wel lastig. Met het mooie weer wordt alles uit de kast getrokken. Al personeel die bellen we bij, we gaan bij de scholen langs, we hebben een poster op het prikbord. En zo proberen we gewoon altijd genoeg van de daken te schreven dat we handjes nodig hebben. Het gebeurt regelmatig dat er een leuk groepje jongeren op het terras zit en dat ze dan uh, ja, wijntjes bestellen. En, en dan eh, vraag ik me ja, regelmatig veel. Eh, zoeken jullie anders nog een baantje? Koks tegenwoordig is toch wel echt het, het grootste hoofdpijndossier. het is ook een vak wat meer wordt gedaan door gasten van rond de 30. Hier in de bediening werken we veel met 16, 17 en 18-jarigen. Dat is gewoon veel makkelijker te krijgen. Het weer blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon, maar het is wel drukkend warm... en er kunnen wat onweersbuien vallen bij 22 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1... Amersfoort richting Amsterdam... Tussen Muiden en Diemen 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roedevaartsveen 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Geuzenveld en Zeeburg 20 minuten vertraging. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk.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 Zweden en Finland hebben afgesproken dat ze samen wapens gaan inkopen. Ze hebben ook samen een aanvraag ingediend voor toetreding tot de NAVO. Daarvoor moeten alle NAVO-lidstaten instemmen, maar Turkije heeft bezwaren. Het beschuldigt de landen ervan onderdak te bieden aan terroristische organisaties, zoals de Koerdische PKK. Sinds het begin van de Russische invasie zijn rond de hoofdstad Kiev 1288 lichamen van burgers gevonden. Dat heeft een chef van de politie daar gezegd. Volgens de politiechef zijn de meeste omgekomen door kogels uit automatische wapens. En zeker 324 mensen in 12 landen hebben een salmonella-infectie opgelopen... door het eten van kinderchocolade, meldt de Europese Gezondheidsdienst. Bron van de besmetting was de Belgische fabriek van Ferrero. 40 van de zieken moest naar het ziekenhuis. Het weer vannacht minima rond 16 graden. Morgen 22 tot 29 graden en kans op buien.